De PVV wil weer praten omdat volgens Wilders de belangrijkste criticus binnen het CDA is opgestapt. Hij doelde daarmee op Ab Klink, die gisteren zijn vertrek maakte. Volgens Wilders is met het vertrek van Klink de belangrijkste hobbel weggenomen. Vrijdag zei Wilders nog dat hij geen vertrouwen meer had in de vorming van een rechtskabinet. Hij had toen weinig fiducie in de stabiliteit bij het CDA. Het Rijk moet het leeuwendeel betalen van de kosten voor de organisatie van het WK voetbal. In de gemeenteraden van de vijf speelsteden is een meerderheid die daarvoor garanties eist, zo blijkt uit een onderzoek van de NOS. Als de overheid geen financiële zekerheid geeft voor bijvoorbeeld de aanpassingen van de stadions en de infrastructuur, dreigen de gemeenteraden de komst van het WK voetbal naar Nederland te blokkeren. De speelsteden zijn Amsterdam, Rotterdam, Eindhoven, Enschede en Heerenveen. Nederland heeft een opmerkelijk drukke ochtendspits achter de rug. Overal in de Randstad, Gelderland en Noord-Brabant liep het verkeer op de snelwegen vast door de regen. Op het hoogtepunt stond er ruim 500 kilometer file. Door een communicatiefout tussen Rijkswaterstaat en de ANWB werd aanvankelijk gemeld dat er 750 kilometer stond. De meeste files waren rond 11 uur verdwenen. De ambrosia-plant moet uit de natuur verdwijnen. De plant veroorzaakt hooikoorts en verspreidt zich steeds sneller. Als er niets gebeurt zal het hooikoortseizoen twee maanden langer duren, waarschuwt de Voedsel- en Warenautoriteit. Het zaad van de ambrosia zit onder meer in vetbolletjes voor vogels. De VWA roept iedereen op alle ambrosia-plantjes weg te halen voordat ze in bloei komen. De herfst is daarvoor een goed moment. Het weer bewolkt en regenachtig. Vanmiddag en vanavond wordt het van het zuidwesten uit droger en klaart het wat op.